In grote delen van het land sneeuwt het licht. Later op de dag gaat het harder sneeuwen. Door de combinatie van sneeuw en wind kan stuifsneeuw ontstaan en dat kan voor het verkeer slecht zicht opleveren. Alle schaatstoertochten zijn vanochtend gewoon van start gegaan. Er kan worden geschaatst op de plassen bij Tienhoven, op het Zwarte Meer bij Vollenhoven en op het Henschoten Meer bij Woudenberg. Op de tochten komen duizenden schaatsers af. Het staatscircus van Moskou heeft zijn voorstellingen van vandaag, morgen en woensdag in Tilburg afgelast. Volgens het circus is het beter dat bezoekers niet naar de tent komen. De dieren hebben geen problemen met de kou. In Duitsland en het noordwesten van Frankrijk leidt het weer wel tot problemen. De luchthaven van Toulouse is dicht. Het vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs verwacht een kwart van de vluchten te moeten schrappen. En ook op de luchthaven van Frankfurt zijn ruim 200 vluchten geannuleerd. De Pakistanse en Arabische televisie hebben beelden uitgezonden van de man die volgens hen de dader is van de zelfmoordaanslag op CIA-agenten in Afghanistan. De Jordaanse dubbelspion wist eind vorig jaar zeven agenten op te blazen. De man zegt in het filmpje dat hij wraak gaat nemen voor de dood van de Pakistanse Taliban-leider Meshoud. De Belgische tennister Kim Kleisters heeft het toernooi van Brisbane gewonnen. In de finale versloeg ze haar landgenote Justine Henin in drie sets 6-3, 4-6 en 7-6. Voor Henin was het het eerste toernooi na haar terugkeer in de tenniswereld. Ze speelde ruim anderhalf jaar geen wedstrijden. Kleisters maakte vorig jaar al een succesvolle rentree, nog geen maand na haar eerste wedstrijd. Onze de US Open. Op het EK schaatsen allround in het Noorse Hamar heeft de Tsjechische Karolina Erbanova de 500 meter gewonnen. Ze zette een tijd neer van 39,54 seconden. Tweede werd de Russische Jekaterina Shichova. Derde de Noorse Hege Bukko. Irene Wust was op de 500 meter de beste Nederlander. Ze werd vierde met een tijd van 39,77 seconden. Ze heeft daarmee een goede uitgangspositie voor de 3 kilometer. Het weer. In het hele land geregeld ligt de sneeuw. Minima iets onder nul, maar door de harde wind voelt het veel kouder aan...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 Mr. Jones. Zaterdag 9 januari 2010, dag 9 in 2010. Nog 356 dagen over. En vorige week maakte ik een foutje, zei ik dat het vorige week week 1 was. Nee, vorige week was gewoon nog netjes week 52. Het is nu week 1. En ik ben een uurtje later begonnen, want ik zat er netjes ingesneeuwd. Mr. Jones. No, there's nothing left inside. Mr. Jones. I'm gonna test this out. En dit uur gaan we veel muziek draaien en we gaan het weerbericht doen.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 Want het was gewoon niet te doen. Maar eh, dat is overdreven natuurlijk. Dat is gewoon hartstikke leuk. En eh, we gaan even kijken hoe het in de bioscopen ervoor staat. Met een mooie bioscoop top 10. Want op nummer 10 staat 2012. Een actiefilm uit Amerika. Op nummer 9 Law Abiding Citizens. Op nummer 8 Brothers, een drama uit Amerika. En All Dogs, de comedy op nummer 7. Het drama uit Nederland, De Hel van 1963, staat op nummer 6. En onze fantasy mysterie uit Nederland. Anouis en Wraak van Argus op nummer 5. It's Complicated op nummer 4. Dus binnenkort, eh, It's Complicated, It's Complicated. Ja, Ladies Night in uh, Circus Theater met eh, It's Complicated. Week toevallig. komt een vrouw bij de dokter op nummer 3. Elvin en de Chipmunks, de Squeakwell, Squeakwell in plaats van de sequel. De animatiefilm uit Amerika op nummer 2. En wederom op nummer 1, Avatar. Ja, Avatar gaat over een oorlogsveteraan, een gewonde oorlogsveteraan. Ehm, ja, Jake Sully is namelijk de gewonde oorlogsveteraan in de toekomst die onvrijwillig met enkele anderen naar de planeet Pandora wordt gebracht om deze te koloniseren voor de mensheid op aarde. Nou, deze planeet wordt bewoond door de Navi, een mensachtig ras met hun eigen taal en cultuur. Nou, de Navi doen er alles aan hun volk te beschermen tegen de mensen en Sully raakt betrokken bij hun vrijheidsstrijd en wordt ook verliefd op één van hen. film duurt 162 minuten, regisseur is James Cameron als je wil, ga naar de bioscoop in Zandvoort. Kijk even in het Zandvoortse krantje welke films ze draaien. Of op alle affiches en posters die ze door het hele dorp hebben hangen. Zo Rick gaat eh, Roy voor jou het weerbericht brengen. Ja, onze enige echte Roy Haldeman van de technicus van Goedemorgen Zandvoort natuurlijk. En gaan we even kijken wie er allemaal jagen is. En ook gaan we een klein beetje een geschiedenisles krijgen weer.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 I don't remember. En dit is natuurlijk John Mayer, Who Says... I don't remember, don't remember you. Zo, er ging nog heel veel mooie muziek. Ik heb Anouk voor je klaarstaan. Direct heb ik voor je klaarstaan. Snow Patrol. Dus het gaat helemaal goed komen. Maar nu eerst. ZFM, Westkust, weerbericht. Met Roy Haldeman. Goedemiddag Roy. Goedemiddag. Het is vandaag snijdend koud dankzij stevig noordoostenlijk noord noordoostelijke wind. Over het land waait de wind vrij krachtig en aan zee zelfs hard van kracht 5 tot en met 7. En in combinatie met de middagtemperatuur van iets onder het vriespunt voelt het aan alsof het 10 tot 15 graden vriest. Verder is het overwegend bewolkt en valt er van tijd tot tijd sneeuw. Vanwege die doorstaande noordoostelijke wind kan de sneeuw gaan stuiven en dat zorgt voor een vermindering van het zicht en daardoor moet het wegverkeer rekening houden met minder zicht en niet in, in de plaats met gladheid. Het KNMI heeft een waar voorwaarschuwing voor extreem afgegeven. De tekst van de waarschuwing luidt als volgt. Vanmiddag en vanavond sneeuwt het in vrijwel het hele land en hebben kustprovincies te maken met krachtige noordoostelijke wind. Hierdoor is er vooral daar kans op de sneeuwjacht en vormgeving van sneeuwduinen. Verder ligt de gevoelstemperatuur landelijk tussen de min 10 en min 15 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt en valt er enige sneeuw. De noordoostelijke wind blijft onverminderd vrij krachtig tot hard doorwaaien en daardoor blijft het beren koud. De kans op sneeuwstuiving blijft dan ook groot. Dankzij de bewolking en wind koelt het niet verder af dan waarden rond de min 1 graad. Morgen verandert er in grote lijnen nog niet veel. De bewolking heeft overhand en er valt van tijd tot tijd sneeuw. Ook de stevige noordooster waait onverminderd vrij krachtig tot, tot hard en daardoor blijft het gevoel <laughs> erg koud. Mm, sorry, ik werd even afgeleid door de mensen hier omheen. <laughs> ja, dan probeerde een mooie auto zo eh, omhoog te komen, maar dat lukte niet echt. <laughs> De temperatuur loopt in de middag op naar waarde tussen 0 en plus 1 graad. Zondagavond is er nog kans op sneeuw, maar maandagnacht blijft het droog. Het blijft wel onverwegen bewolkt en in combinatie met een matige tot krachtige noordoostelijke wind koelt het niet verder af. En tussen de min 1 en lokaal min 3 graden. Maandag is het nog altijd overwegend bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De oosten- en noordoostelijke wind waait over het land meestmatige <laughs> kracht 4 en aan zee. Vrij krachtig kracht 5. En de temperatuur stijgt in de middag naar de waarde <laughs> rond het vriespunt. Dit was het weer van vandaag. Roy, dankjewel. Sure got my in tears when he loses his mind and can't help but cry. He'll call me and then, yeah. <laughs> times are changing. En daarvoor natuurlijk Anouk. Are you kidding me? Ja. Albert-Jan en Rob Harm zijn nog op vlucht voor deze mooie muziek. We zitten natuurlijk net twee uur met Zandvoort op zaterdag. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is op 9 januari. En wie er eigenlijk vandaag allemaal jarig zouden zijn of zijn. Want Michaela Krajcek, ons Nederlandse tennister, is vandaag 21 lentes jong geworden. En onze Poolse voetballer Eddie Smolarek is 29 jaar geworden. Nederlands zanger Robert Falter is 47 jaar geworden. En Joan Baez, Amerikaans zangeres, 69 jaar alweer. Nou, gaan we even kijken. Aad Costo, Nederlands PvdA-politicus, 72 jaar. En uh, Gertie Bierenbroodspot, ik vind het wel een mooie naam eigenlijk, ik ken hem niet eerder. Nederlands kunstenaar, 1940. Nou, er zijn niet alleen mensen jarig vandaag, er zijn ook mensen overleden vandaag. Nederlands fotograaf Paul Huff is in 2002 op 9 januari overleden. Nou, we gaan kijken wat er allemaal gebeurd is op 9 januari in het verleden. Want stewardess Christel Ambrosius wordt op zondag 9 januari 1994 verkracht en vermoord. Voor de Puttense moordzaak worden twee zwagers veroordeeld. Naar nou, later blijkt ten onrechten. Op donderdag 9 januari 1986 proclameert koningin Beatrix Flevoland officieel tot de 12e provincie van Nederland. En tijdens de wedstrijd Ajax FC Den Haag in het stadion De Meer in Amsterdam ontploffen op zondag 9 januari 1983 twee bommen tussen het publiek. En op dinsdag 9 januari 1979 wordt er door de VN uitgeroepen Jaar van het Kind. Wordt door de VN uitgeroepen Jaar van het Kind geopend met een popgala in New York. En nog verder in verleden op woensdag 9 januari 1974 keurt de Nederlandse Eerste Kamer de machtigingswet van het kabinet Den Elgoed. Een beleidsinstrument voor het beheersen van alle lonen en prijzen. En op woensdag 9 januari 1957 treedt de Brits, Britse minister-president Anthony Eden af wegens zijn afgang bij de eh, Suez-crisis in oktober-november 1956. En op dinsdag 9 januari 1951 wordt het glazen gebouw van de VN in New York officieel geopend. Glazen gebouwen, glazen huizen, de krant staat er vol mee. Wij zijn er ook vol mee, <laughs> maar dan ga ik je nog niet verklappen hoe wat er zit. Eh, even kijken. Oh, deze duurt nog maar 16 seconden. Dat is mooi, want ik ga zo direct Taylor Swift voor je draaien. Daarna Whitney Houston, Million Dollar Bill. We gaan even kijken of er nog leuke opmerkelijke berichten zijn gebeurd in het land of in de regio. En eh, we gaan ons klaarmaken natuurlijk voor uh, de Zandvoort Zaterdag Show. Maar eerst gaan we Taylor Swift draaien met Love Story.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 Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. you know it is. Yes. Nummer 1 bij de Euro Breakdown. De, van de, de, de, de eerste Euro Breakdown van de 20ste jaargang alweer. Ja, ik weet ook niet hoe je het begint. Dat het al zo lang loopt. 20 jaar lang. Nou, dat is mooi, want 20 jaar lang bestaat hier dit jaar. En er wordt groots gevierd. Hoe dat allemaal gevierd wordt, gaan we jullie allemaal nog wel maar maken. Een tiener betaalt de klasgenoot om een te strenge mama te vermoorden. Een 17-jarige jongen uit Houston liet zijn moeder vermoorden door een klasgenoot omdat ze te streng was. Het tweetal legde de bekentenis af en zitten nu in de cel. Danis van 17 huurde Noor van 18 in om eh, tabasum Tabassum Khan om het leven te brengen. Het levenloos lichaam van de 43-jarige vrouw, de moeder van de minderjarige jongen, werd op 15 november 2009 aangetroffen in een appartement. Ze kreeg verschillende uh, eh, toegediend en bezweek aan haar verwondingen, aldus de Houston Chronicle. Haar zoon verklaarde eerst nog dat hij niets te maken had met de zaak. Pas later kwam aan het licht dat de 17-jarige jongen een klasgenoot de opdracht gaf en betaalde voor de moord. De tieners hebben de feiten toegegeven. Eh, Chinese artsen hebben met succes een eetstokje verwijderd. Ja, <laughs> uit de hersenen van een 14 maanden oude jongen. De dreumers uit de oostelijke provincie Shandong was tijdens het spelen met eetstokjes ongelukkig gevallen. Waarbij een stokje zich via zijn neus 4 mm diep in zijn hersenen hadden geboord. Auw! Omdat het plaatselijke ziekenhuis het niet aandurfde het stokje te verwijderen, reden de ouders meteen na het ongeluk op 26 december. Albert-Jan, wil je even wachten met een stikje erin steken als ik gewoon bezig ben? Kijk, hier, daar kan ik helemaal niks meer zien. Dankjewel. Uh... Eh, reden de ouders meteen na het ongeluk op 26 december met het kind naar de hoofdstad Beijing. Toen ze na een rit van 10 uur bij het bo een ziekenhuis aankwamen had het kind al een infectie, gepaard met hoge koorts en een snelle hartslag. De grootste angst van de neurochirurg was dat het verwijderen van het stokje een bloeding zou veroorzaken die verlamming of zelfs de dood tot gevolg kon hebben. Nou gelukkig is er bij de operatie alleen maar een kleine bloeding geweest, zei een woordvoerder van het ziekenhuis donderdag. En bovendien had een neurochirurg die het jongetje hielp ruime ervaring met het verwijderen van <laughs> eetstokjes uit ogen, voorhoofden en halzen. Nou ja, dan moet je niet met een arts uit Nederland aankomen, want die heeft er geloof, mij helemaal geen ervaring in. Nou, over een week mag de jongen weer naar huis toe. Nou, de burgemeester van Amsterdam wil, een wil van jonge criminelen hun dure sportschoenen afpakken. Door dure spullen van bijvoorbeeld overvallers in beslag te nemen wil hij laten zien dat misdaad niet loont. In een interview met de krant De Telegraaf zegt hij dat het misschien een beetje gek klinkt om mooie schoenen af te pakken. Dat klinkt het inderdaad, dat klopt. Maar dat het een goede maatregel kan zijn. Het gaat trouwens niet alleen om schoenen, maar ook om bijvoorbeeld horloges en scooters. Spullen die de overvallers waarschijnlijk alleen maar hebben kunnen kopen omdat ze veel stelen. Nou, de burgemeester is op zoek naar een nieuwe manier om ervoor te zorgen dat er minder gestolen wordt. Er zijn namelijk steeds meer overvallers overval in Amsterdam. Daarom wil hij, de politie alle spullen, wil hij dat de politie alle spullen afpakt waar jonge criminelen niet eerlijk zijn aan aangekomen. Dus ook hun nieuwe gimpjes. Nou albert kijk maar uit. Ik zie dat je net een nieuwe bril op je hoofd hebt. Die wordt binnenkort er gewoon afgepakt, hè? Dat begrijp je wel. En eh, wat hopelijk niet wordt afgepakt is 128 miljoen dollar. Want in de Verenigde Staten heeft een 39-jarige fabrieksarbeider uit Kentucky 128 miljoen dollar overgehouden aan een foutje met een lottoformulier. Rob Anderson wilde op kerstavond nog even snel drie lotto-tickets kopen als kerstcadeautje. Maar de bediende van de benzinepop waar hij langs ging maakte een fout. In plaats van drie tickets van de dollar kreeg hij eh, er één van drie dollar. Anderson besloot nog maar drie dollar uit te geven aan de cadeautjes en de foutieve uitdraai zelf te houden. Ik had zoiets van verdulle maar ik had nog een paar dollar op zak, dus nam er nog maar drie. Andersen en zijn vrouw deden normaal gesproken al twee keer per week mee aan de loterij met vaste nummers gebaseerd op belangrijke data in hun leven. Toen hij op de tv eh, de uitslag controleerde, wist hij meteen dat die cijfers eh, niet getrokken waren. Maar toen, ja toen, toen, toen, toen, toen herinner ik me dat er een ander lot op mijn nachtkastje lag. Met elke stap terug naar de kamer realiseerde ik me dat ik weer een nummer goed had. Ik kon alleen maar naar mijn vrouw roepen, schat, we hebben de lotto gewonnen. Nou, Rob zegt nog niet precies te weten wat hij met het geld gaat doen, maar heeft al wel eh, naar een nieuw huis en een nieuwe auto gekeken. Ook zegt hij van plan te zijn terug naar school te gaan. Misschien maar iets met financiën. Nou, ik vind het mooi. Mando jou hoor je Dance With Somebody. zeker weten met iemand dansen. Ik weet alleen nog niet wie. Dance somebody, man dat jou hoor je. Zo tegen de klok van 2 uur begint het alweer te worden. Dat betekent dat dag 9 in 2010 het tweede uur van jouw zaterdagmiddag dus erop zit. Nog 356 dagen over in 2010 en we gaan ons opmaken voor ja, het programma wat tussen 2 en 5 zit. Hoe zou ik het nou weer betitelen? Zal ik hem maar gewoon Zandvoort op zaterdag eh, laten eten. Met Albert-Jan Vos natuurlijk en onze eigen Rob van der Velde Of mag ik die naam niet meer gebruiken, Rob? Rob Harms gewoon nu? Ja. Oké, dan doen we dat. Met Rob Harms en Albert-Jan eh, Fox. Druk zijn ze bezig hier in de studio met eh, allemaal dingen.